uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Duitse treinmachinisten mogen dit weekend doorgaan met staken. De rechter heeft een verzoek van spoorbedrijf Deutsche Bahn afgewezen... om de werkonderbreking in een kort geding te verbieden. Donderdagochtend legde de vakbond het Duitse treinverkeer grotendeels plat. Zo'n 70 van de treinen rijdt niet. De vakbond van machinisten eist onder meer hogere lonen. De treinstaking komt op een gevoelig moment. Zondag herdenkt Duitsland de val van de Berlijnse muur 25 jaar geleden. Duitsland verwacht dat veel mensen dan naar Berlijn willen komen. Meer dan 125.000 mensen in de Filipijnen zijn via Giro 555 geholpen na de dodelijke supertyfoon Haiyan. Die trof het land een jaar geleden. Met in Nederland ingezameld geld zijn onder meer huizen gebouwd en is voedsel, schoon drinkwater en schoolmateriaal aangeschaft. Dat stellen de samenwerkende hulporganisaties in een rapport over de eerste negen maanden na de ramp. Via Giro 555 werd 35,7 miljoen euro ingezameld. Van dat bedrag is inmiddels bijna de helft besteed. In de Canadese provincie Quebec is een goederentrein ontspoord. De machinist wordt vermist. De trein reed vlak langs een meer en lijkt te zijn meegesleurd door een aardverschuiving. Enkele wagons liggen in het water. De rampplek ligt in een afgelegen gebied op bijna 1000 kilometer van Montreal. Ontsporingen zijn in Canada een gevoelig thema sinds de treinramp bij Lac Mégantic in 2013. Daarbij vloog een trein met ruwe olie in brand en kwamen 47 mensen om het leven. In de Europa League hebben vanavond twee Nederlandse voetbalclubs gespeeld en gewonnen. Feyenoord versloeg in de Kuip het Kroatische Rijeka met 2-0. En PSV won het groepsduel tegen het Griekse Panathinaikos met 3-2. Het weer. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Morgen in het oosten en noorden eerst wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en is er soms wat lichte regen. Het wordt maximaal 11 graden.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 I couldn't cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. There's something very special about you. I can't imagine living without. ZFM.